Als DHC weer de underground klanken in de flanken gooit. Shield iedereen, fuck de commerciële kankerzooi. Fuck de commerciële kankerzooi. Yo, fuck de commerciële kankerzooi. Noem deze zieke beest bij de naam en doe niet steeds bij de hand. Ik ben die kleine man en ik heb lijken in mijn prijzenkast, begrijp het nou. Ben je hardles of krijg je stijven van je eigen rap? Begin met de dis te flippen, te krijgen wat onmiddellijk. Word je gepijnigd, willen lekkende flikkers verdwijnen dan. Wat blijf je dan? Flik die dingen niet meer, wat je krijgt, chop ik snijpen, wacht. Totdat ik jou je bitch bij de naam. Mijn spit vocht als water Dus sponsbop en hatelijke schot Die de hele dag door je Bons, pop, pop. ik laat je achter met een Want Pop top, wie is nu de chicken motherfucker Leg geen commerciële boeren die geen namen noemt Ik hoek neppe rappers zoet, want ze praten zoer, Gevaarlijk doen, ik ben een allochtoon Dat wordt bestaat niet hoe luids. vechten zijn de ding die op de straat Geen Geef je raad als hazes, je moet vechten kleine jongen in mijn potten kraken, dan moet je zelf bij me komen Als ik verhaal kom halen, moet ik mijn bitch overhalen Zo hard als een Marokkaans. en ze spit gaat. Ja, ik schiet die motherfuckers die dachten dat ze me uitzien Hadden gedrapt, wat laf van achterbak Jaloezie heeft je te pakken Met echte echt een grap zelfs je ziel wil verkassen Chino is vrees en she's so vreemd Als je op mijn flow space wat je ziek opeens Als DHC weer de underground klanken in de flanken gooit Shoot iedereen, pak de commerciële kankerzooi Fuck commerciële kankerzooi Yo, fuck de commerciële kankerzooi Maar schelden mag toch niet? Ja vrienden zouden geen rap zijn Maar schelden weggepiept door je een beat met een flatline Noem me maar een kankerleier, ik ben boos niet daar. Ze zeggen krijg het in je hoofd, maar ben je ook niet waard. Dat zijn die gangsters, die rappen tegen rappers die de gangster doen Kijk, jij wel hebben wat ik heb, maar kom niet ver genoeg je bek en doe nou niet zo gangsta Hoe ga je me dissen als ik alles doe wat jij niet doet? ze zeggen je bent een stontzak Maar wat ben jij wat je mond komt bij mij uit mijn kont gaat Is zo stom zat dat je dus zelf nog gewoon lacht kom achter, trekken dat je naar de grond zat En dat jij bekend bent, yo dat had je gehoopt We worden vaker gedownload De jij cd's verkoopt Doe DHC op tv, dan weet je het meteen bitch Yo cd een fucking nummer 1 hit DHC met een clip, weet je de code uit je hoofd Ik hoef niet op de box bitch, want download ik en ook Als DHC werd de underground klanken in de flanken gooit Schuwt iedereen, pak de commerciële kankerzooi Pak de commerciële kankerzooi Yo, pak de commerciële kankerzooi Als DHC werd de underground klanken in de flanken gooit Schuwt iedereen, pak de commerciële kankerzooi Pak de commerciële kankerzooi Yo, pak de commerciële kankerzooi rappers willen sparren, dan geef ik ze beuken. Ik neem deugen, MC's rappen over chicks terwijl ze geen leuke. Fuck niet ze versieren, maar ze claimen te veel. In alle manieren wijk hier het twee keer zoveel. Ik hoor veel MC's praten, heb niks met ze te maken. Ik heb mijn eigen stijl en jullie maken nog een naam. Ik krijg een die domme spit, we flow is zieken. Terwijl jullie pik zijn om een clip te mogen zien. MC's zijn diep gezonken, ik drijf door zonder bootjes. Jullie spelen in het land van nooit wat jullie zijn, klootjes. fuck it, je bent niet straat, ik protesteer. Je clip is pit, wie hem aanvraagt nog meer. Als DHC weer de underground klanken in de flanken gooit Schuurt iedereen, fuck de commerciële kankerzooi Fuck de commerciële kankerzooi Yo, fuck de commerciële kankerzooi Als DHC weer de underground klanken in de flanken gooit Schuurt iedereen, fuck de commerciële kankerzooi Fuck de commerciële kankerzooi Yo, fuck de commerciële kankerzooi

Happy rappers, happy Heb je hardcore zogenaamd Kom shit, fuck kom shit is zoiets Mag geen namen noemen Kan een Kankergrap, maar dit is Den Haag jongens Kankerbrooien, je nakkers Kanker, schijt aan die zooi Kankerbezem Fucking hard die bezem hardcore en je kanker ass bitch Westkust, de Westkust, bitch Yo, respect voor Leiden Noord WHS Ash, BSM en al die gestoorde motherfuckers in Nederland. Ja toch, Den Haag motherfucker. Fucking je Biatch! Yusuf Kamal, de Wilders Dissers, maak je niet druk jongen, Het komt allemaal goed. Komt allemaal goed.